We gaan de trots feliciteren met een liedje dat heet Gefeliciteerd. Ja! En dan gaan we beginnen te klappen. En we zingen allemaal. Gefeliciteerd, gefeliciteerd. Oh, wat zijn we blij. Gefeliciteerd, gefeliciteerd. Er is er een jarige, dat ben jij. Er is alweer zingen wij. Gefeliciteerd, gefeliciteerd, hip hip, hoera. Daar komt ie. Alle vrienden en vriendinnen zijn hier nu omdat jij jarig bent. Jij bent vandaag een jaartje ouder en wordt door ons verwend. En ook de cadeautjes vergeten we niet. En zingen speciaal dit lied. Gefeliciteerd, gefeliciteerd. Oh, wat zijn we blij. Een beetje harder. Gefeliciteerd, gefeliciteerd. Er is er een jarig en dat ben jij. Er is alweer een jaar voorbij. En voor de jarige zin. Gefeliciteerd, gefeliciteerd. Hiep, hiep, hoera. En nog één keer. Gefeliciteerd, gefeliciteerd. Oh, wat zijn we blij. Gefeliciteerd, gefeliciteerd. Er is er een jarig en dat ben jij. Er is alweer een jaar voorbij. En voor de jarige zingen wij. Gefeliciteerd gefeliciteerd. hip hiep, hoera. En hip hip!